Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een deel van de OP Organon blijft definitief in Os. Dat betekent dat een kleine 500 van de 1000 banen in de Brabantse plaats behouden blijven. Net als de ondernemingsraad is nu ook de raad van commissarissen van het Amerikaanse moederbedrijf Merck akkoord gegaan. Met het besluit om de onderzoeksafdeling gedeeltelijk in Os te houden... komt een eind aan een jaar van onzekerheid bij de werknemers van MSD Organon. Eerder wilde Merck alle banen van de onderzoeksafdeling in Os schrappen, maar daar werd fel tegen geprotesteerd. MSD Organon in Os houdt zich bezig met de ontwikkeling van geneesmiddelen. De vogelgriep die gisteren werd vastgesteld op een bedrijf in Kootwijkerbroek is van een milde vorm. Het is dezelfde variant als die in maart in Zeeland werd gevonden. Dat heeft het ministerie van Landbouw bekendgemaakt. Wel kan de milde variant nog muteren tot een vorm die voor kippen besmettelijker en dodelijk is. Daarom zijn alle 9000 kippen op de boerderij in Kortwijkenbroek geruimd. Ook geldt in een zone van 3 kilometer rond het bedrijf een vervoersverbod voor pluimvee en eieren. De 60 andere pluimveebedrijven in het gebied worden allemaal gecontroleerd op vogelgriep. In de Zuid-Spaanse stad Lorca zijn de slachtoffers van de aardbeving van woensdagavond herdacht. Bij een herdenkingsmis waren onder meer premier Zapatero, kroonprins Felipe en zijn vrouw Letizia omdat de kerken in Lorca dreigen in te storten was de mis in een grote loods. De aardbeving heeft negen mensen het leven gekost. Er zijn bijna 300 gewonden en enkele duizenden mensen zijn dakloos geworden. Voorafgaand aan de mis bekeek premier Zapatero in de stad het reddings- en bergingswerk. Deze aardbeving was sterk, maar dit land en de wens tot solidariteit en wederopbouw zijn sterker, zei de premier. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. In het binnenland kans op een bui. Aan zee blijft het droog. Het is 14 graden langs de kust en 18 in het oosten. Morgen buiig en frisser en zo'n 16 graden. Dit was het NOS Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Diemen en Muiden 3 kilometer. Op de A4 draag Amsterdam voor knooppunt Meer 3 A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoeterwoude 2. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor knopen de Bresseplein 6 kilometer. Op de A20 richting Hoek van Holland voor knopen het Kleinpolderplein 3. A28 Utrecht-Amersfoort voor afrit en 3.